Er zijn meerdere brandweermensen gewond geraakt. Volgens RTV Utrecht was er eerder vanochtend ook al een gasexplosie. Bij werkzaamheden in de flat ging een gasleiding kapot. Daarna werd de flat deels ontruimd. Maar vlak daarna was er dus nog een explosie waarbij een deel van het gebouw is ingestort. Het dodental van de tropische storm op de Filipijnen is gestegen naar 224. Ook zijn er nog veel mensen vermist. De storm kwam anderhalve week geleden aan land en zorgde voor aardverschuivingen en overstromingen. Meer dan 200.000 Filipijnen moesten voor de zekerheid naar een veilige plek vluchten. ASAP Rocky is weer uit de gevangenis. Gisteren werd hij opgepakt voor een schietpartij in oktober. De politie denkt dat de artiest iemand licht heeft verwond door hem neer te schieten. Op foto's is te zien dat A$AP Rocky vanochtend het politiebureau alweer uitwandelde. Hij zou een borgsom van ruim een half miljoen hebben betaald. feestelijke swinggeluiden uit Brazilië, want het carnaval is begonnen. Het feest kon de afgelopen jaren vanwege corona helemaal niet doorgaan. In dit jaar moest het festijn worden verplaatst van februari naar april. En daarom voelt dit extra lekker, zegt deze danseres. É eh, como primeira vez. Novamente depois de tantos anos. Ja, het voelt alsof het de eerste keer is na zoveel jaar, zegt ze. Het carnaval duurt tot 30 april. En ze hebben er ook nog eens heerlijk weer bij. Veel zon en een graad of 26 daar in Rio. Hier in Nederland ook lekker zonnig. In het oosten wat meer wolken. 15 graden in Friesland en 18 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 love's getting busy. Uh, 1.1, 1.1 Gram FM. Big the job shop, opening up. Uh. Girl, I want to shower you with diamonds and pearls. Yo, 106.9 ZFN some headspace Every night try to escape Got me calling for your name Feel you touching You take me to a place only we know when we fall Diamond, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television. en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na weken van geruchten is het officieel. Erik ten Hag vertrekt na dit seizoen bij Ajax... en wordt trainer van Manchester United. Dat hebben de beide clubs bevestigd. Ten Hag is na Louis van Gaal de tweede Nederlandse trainer van Manchester. In Beeldhoven is een deel van een flat ingestort bij gasexplosies. Daarbij zijn brandweerlieden gewond geraakt. Na een melding over een gaslek werden acht woningen ontruimd. En even later was er een kleine explosie. Daarna een tweede, zwaardere explosie. En daarbij raakten de brandweerlieden gewond. Bij een internationale politieactie zijn tientallen verdachten opgepakt voor megatransporten van in totaal 23.000 kilogram cocaïne. Onder de verdachten zijn ook drie Nederlanders. Het weer, vanmiddag steeds meer stapelwolken. Het wordt 14 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden.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 And I said, well, that's the one thing we got. Don't say that we've got nothing. one thing we symphony, she said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it, and I said, well, that's the one thing we got. Quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una tinida. Si tú eres solida, te pongo liquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. estoy puesto, dime si estás puesta pa' ver, si estás puesta pa' ver, si estás puesta pa' ver. Dime si me sigues, nos vamos pa' lote blanquito pelirrojo que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorre el cuerpo entero.